Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De EU-leiders hebben in Brussel afgesproken dat er nieuwe sancties komen tegen Turkije. Die zijn bedoeld als straf voor illegale Turkse gasboringen in de Middellandse Zee. Die wateren horen volgens het internationale recht bij Griekenland en Cyprus. Eerder kregen twee medewerkers van het Turkse staatsoliebedrijf een inreisverbod voor de EU... Nu kunnen meer individuen en ook bedrijven worden gestraft. Binnen de top van het CDA wordt minister Wopke Hoekstra van Financiën genoemd... als serieuze optie voor het lijsttrekkerschap van de partij, melden Haagse bronnen. Het is onduidelijk of Hoekstra dat wil. Hij heeft nog niet gereageerd op het besluit van Hugo de Jonge... om te stoppen als CDA-lijsttrekker. Hij kan die rol niet langer combineren met zijn ministerschap... en het bestrijden van de corona-epidemie, liet hij gisteravond weten is niet duidelijk of ook Kamerlid Pieter Omtzigt in aanmerking komt. Hij verloor deze zomer maar net de lijsttrekkersverkiezing van de jongen. Verschillende CDA's hebben met respect gereageerd op het besluit van de jongen om de functie op te geven. Klanten van de porno-website Pornhub kunnen voortaan niet meer betalen met een Mastercard of een Visa-kaart. De website wordt beschuldigd van het tonen van video's van verkrachtingen en kinderporno. Pornhub is een soort YouTube voor de porno-industrie. Pornhub noemt het besluit van Mastercard en Visa uitermate teleurstellend... en denkt dat het de pornomodellen op de site veel geld gaat kosten. Premier Ruggenaat van Curaçao heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. De autoriteiten hebben nu meer mogelijkheden om mensen te controleren... op het naleven van de coronaregels. Tot voor kort had het Caribische eiland geen noodwetgeving... Die werd vorige week aangenomen. De wet is wel omstreden. Inwoners zijn bang voor mogelijk misbruik ervan. Het weer op de meeste plaatsen ligt de vorst. Overdag bewolking en af en toe regen.